Gouden Griffel. De prijs voor het mooiste Nederlandstalige kinderboek is uitgereikt. De jury noemt haar boek Winterdieren een parel binnen de non-fictie. De kreeg de prijs op het kinderboekenbal, de traditionele opening van de kinderboekenweek. Aan de Gouden Griffel is een bedrag verbonden van 1500 euro. Bibi de Montag schreef verschillende non-fictieboeken voor kinderen. Ze kreeg vier keer eerder de zilveren griffel. Met winterdieren wint ze voor het eerst de halfprijs. Het boek gaat over dieren op de Noordpool en de Zuidpool. Staatssecretaris Wekers onderzoekt hoe die kan voorkomen dat mensen de verhoging van de assurantiebelasting omzeilen. Volgens de Consumentenbond en de verzekeringssite independer.nl kunnen mensen in december een nieuwe schadeverzekering afsluiten voor het hele jaar. Dan profiteren ze nog van het lage tarief. Wekers gaat nu met verzekeraars kijken hoe dat te voorkomen is. Textielketen Henk ten Hoor heeft de uitstel van betaling aangevraagd. De rechtbank heeft al een bewindvoerder aangesteld. Vaak volgt op uitstel van betaling een faillissement. De eigenaren zeggen dat ze geen andere mogelijkheid zien. De keten zit in financiële problemen. Volgens de directie wil de bank geen krediet meer geven. Alle 103 winkels van textielketen Henk ten Hoor zijn gisteren al gesloten. Bij de keten werken 400 mensen. Het weer. Steeds meer bewolking, vannacht vanuit het westen regen. Morgen veel regen en wind en een graad of 15. Dit is Wijnand bij de ANWB.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 Vandaag veel vocale jazz. Um, ehm, ik merkte dat, eh, dat er veel instrumentale jazz te vinden is en dat vocale jazz nog wel eens ondergesneeuwd raakt. Dus daarom wat extra aandacht daarvoor vandaag. Ik heb ook een leuk verzoekje zo direct, eh, wat eigenlijk eh, tot een verrassing leidde. En... Um, het volgende nummer dat we gaan draaien is van Dizzy Gillespie van het album Dizzy for President uit 1964. Ehm, tot mijn verrassing bleek Dizzy Gillespie echt een campagne gevoerd te hebben om eh, president te gaan eh, te willen worden. Hij wilde onder andere een kabinet met Duke Ellington, Max Roach, Charles Mingus. En hij wilde bijvoorbeeld Miles Davis als hoofd van de CIA. Het nummer wat we gaan draaien is I'm in the Mood for Love. Turn the spotlight on our alto saxophone virtuoso. And the person of Mr. James Moody. Monsieur Moody will play a number now and dedicate it to the original Jamps. An original composition of his title. Now you know damn well I love you, baby. So what you expect me to do when I find out you didn't have no eyes for me? I did what any other red-blooded American, free, white, and 21 would do. I did the obvious. I split, baby. And I split fast. And now you will have to wallow in your own degradation and send blues cha-cha-cha. Bossa Nova. loves a mister who just come to listen and dream. The soft lights are glowing, champagne is flowing. In each customer's eye there is a gleam. They are the weary and the weepless, the sad-eyed and the sleepless who just come to listen and a dream. Now the black of the night brings the blues in the night. Somehow they both seem to belong. fading glamour And the blues that I sing is the theme For the soft singing of sisters And the torch-bearing mister Just come to listen and they come to dream there in a mister who just come to listen. And they come to dream. blues for the weeper U heeft geluisterd naar Lou Rolls met het nummer Blues voor de Weepers. Dat was het verzoekje waar ik het net over had voor een goede vriendin van mij. En dat was ook de verrassing voor mij, want ik ken Lou Rolls natuurlijk van zijn soulnummers like als eh, Lady Love. Maar toen ik eh, zeg maar het verzoekje ging zoeken, in de periode 1962 tot 1970 blijkt Lou Rolls heel veel jazz- en bluesnummers gemaakt te hebben. Onder andere in het gezelschap van Benny Golson en Benny Carter. En hij heeft een tijdje in de band gespeeld, de Pilgrim eh, Travelers. Ehm, zijn, uh, zijn jazznummers zijn verzameld op een eh, best-of cd, de Best of Capital Jazz en Blues Sessions. Mocht u wat meer willen weten, kunt u op onze site cfmjazz.nl meekijken. Daarop staat welke nummers we gaan draaien vandaag. Er staat ook wat extra achtergrondinformatie op. En als u wilt, kunt u daar ook reacties achterlaten. Waar we natuurlijk altijd heel blij mee zijn, want daar kunnen we eventueel onze programma's nog op gaan eh, verbeteren. Het volgende nummer wat we gaan draaien is van James Carter. Het komt van een album eh, Present Tense af. Het album is van 2008. Het nummer wat we gaan draaien heet Tenderly. kleine valse start heeft u toch Gene Emmons gehoord met het nummer Getting Around van het album Angel Eyes. Gene Emmons, een saxofonist waar we niet zo heel veel van horen. Hij heeft een, eh, in een band gespeeld met Billy Eckstein, maar ook met Woody Hermans. En ehm, hij heeft ook een tijdje een duet met Sonny Stitt gedaan. Hij is overleden in 1974. Hij heeft ook eh, zijn eigen albums gemaakt... En van dit eh, album draaiden we net een nummer waar onder andere ook nadrukkelijk een Hammond-orgel aanwezig was dat gespeeld werd door Johnny Smith. Het album is zo lekker dat we nog een nummer van het eh, album gaan draaien en dat, album is Angel, of dat nummer is Angel Eyes. geluisterd naar de big band van Kenny Clark en Francis Boland. Live at Ronnie Scott's, een album uit 1969. Kenny Clark is een Amerikaanse jazzdrummer die onder andere met uh, Dizzy Gillespie heeft samengespeeld en Thelonious Monk. Na de Tweede Wereldoorlog heeft hij, is hij in 1956, 57 naar Europa gekomen en heeft daar samen met eh, Francis Boland een van de belangrijkste big bands buiten Amerika opgericht. We hoorden onder andere uh, Kenny Clark op drums. Um, en tenorsax was onder andere eh, Johnny Griffin en Ronnie Scott. Het volgende nummer wat we gaan draaien is ook van een big band. Een hele andere, eh, de Bob Minzer Big Band. Bob Minzer is een Amerikaanse jazzsaxofonist weer. Hij composeert, arrangeert en is ook een big band leider. Samen met het Manchester Craftsman Guild gaat u luisteren naar het nummer L Geno. Thank you. geluisterd naar de Bob Minter Big Band. We gaan het uur uit eh, met een heel ander nummer. Ehm, een nummer van uh, Lips. Dus wat zeggen wie is dat? Nou, ik heb een tijdje geleden een eh, boek gekregen van mijn oud-collega's als afscheid. boek Jazz Lives van Jaap van der Klomp. En dat behandelt zeg maar, het leven van, van alle jazzartiesten die er niet meer zijn. En dat is heel leuk om daar af en toe eens eh, een, ja, een artiest uit te belichten die we niet zo vaak horen. In dit geval uh, Hot Page Lips. Hij is een eh, Amerikaanse trompetist. Hij heeft geleefd van 1908 tot 1964. hij heeft ook gezongen. Hij heeft een bandleider is hij, geweest. Hij heeft onder andere ook samengespeeld met Artie Shaw en Count Basie. En het nummer wat we gaan draaien dat heet St. James Infirmary. St. James Infirmary, and I saw my baby there, stretched out on a long white table, so sweet, so cold, so fair. Let her go, let her go, God bless her, wherever she may be.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 Ongeveer 40 asielzoekers uit onder meer Somalië en Soudaan hebben het kamp vorige week opgezet. Ze zeggen dat ze voor onbepaalde tijd in het kamp blijven. De asielzoekers hebben geen toilet, geen water en geen verlichting. Het stadsdeel wil niet meewerken om de sanitaire omstandigheden te verbeteren. De stadsdeelvoorzitter wil de mensen geen valse hoop geven. Hij zegt dat het probleem in Den Haag ligt. De situatie in het tentenkamp in Nieuw-West wordt donderdag besproken in de gemeenteraad van Amsterdam. De Gouden Griffel, de prijs voor het mooiste Nederlandstalige kinderboek.